Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet moet meer investeren in taalonderwijs voor arbeidsmigranten. Dat stelt de adviesraad Migratie. Omdat arbeidsmigranten vaak langere tijd hier blijven... is taal essentieel om goed te kunnen communiceren, zegt de raad. Maar uit recent onderzoek blijkt dat nog niet de helft van de arbeidsmigranten... goed genoeg Nederlands spreekt. Daardoor heeft die groep vaak een geïsoleerde plaats in de samenleving. De coalitiepartijen zijn het eens met het advies... en vinden dat vooral werkgevers zich moeten inzetten voor taalonderwijs voor arbeidsmigranten. In de Dominicaanse Republiek zijn zeker 44 mensen om het leven gekomen... toen het dak instortte van een nachtclub in de hoofdstad Santo Domingo. Er zijn meer dan 160 gewonden. In het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. In de club was een optreden aan de gang van merenguezanger Ruby Perez... toen het dak naar beneden kwam. Hij heeft het ongeluk overleefd... waardoor het dak instorten van de nachtclub in de Dominicaanse Republiek is onbekend. Tanken is wat goedkoper geworden door de grote verliezen van gisteren op de aandelenbeurzen. Door de economische onrust die ontstond door de verhoging van de Amerikaanse importtarieven is ook de olieprijs gedaald. Een vat ruwe olie kost nu nog krap 65 dollar, 10 dollar minder dan vorige week en de laagste prijs in vier jaar. De benzine is daardoor bij veel pompen ook zo'n 10 cent per liter goedkoper geworden. Nederlandse universiteiten stappen naar de rechter om de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Volgens koepelorganisatie UNL gaat die bezuiniging van een half miljard euro in tegen eerdere afspraken. Eigenlijk zou er jaarlijks 300 miljoen worden vrijgemaakt voor onderzoeken. Dat bedrag wordt nu niet gehaald door de bezuinigingen. Het weer, opklaringen, in het noorden toenemende bewolking... en later ook op andere plaatsen. Minima van 1 graad in het oosten tot 6 aan de kust. Morgen eerst plaatselijk bewolkt, later op veel plaatsen vrij zonnig. Het wordt 10 graden aan zee tot 16 in Limburg. En dan waait een matige, langs de kust soms vrij krachtige noordenwind.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 Ik ben weer terug, luisteraars, na een aantal weken. Eh, ja, vanwege eh, persoonlijke omstandigheden en niet in de studio aanwezig te kunnen zijn. Ik ben blij dat ik er weer ben en ik heb weer mooie muziek uitgezocht. We beginnen met filmmuziek. Namelijk uit de film Star is Born. We kennen allemaal Bradley Cooper, dames. Vast wel. for change. And in the bad times, I fear myself. Tell me something, boy. natuurlijk Lady Gaga. Aren't you tired trying to fill that void? do Ja, fantastisch. Star is Born, Lady Gaga en eh, Bradley met uh, Shallow. Zo heette het nummer, luisteraars. De volgende is ook heel mooi. Rob Nijs song Alleen is maar alleen. Maar David Gates die maakt daarvan Lost Without Your Love. day. My tears getting Maar op de Nijssong, eh, daar sta je dan alleen. Vrienden zeggen je, je komt er wel doorheen. Ja. People see us everywhere. They think you really care. Dit is Glenn Campbell. But myself I can't deceive. I know it's only make-believe. Gamble, zijn versie van It's Only Make Believe. De volgende is voor uh, Annemieke Vos. Annemieke, voor jou speciaal S-huis met eh, God is Asleep. ingewikkeld eh, dan, zou je het haast wel zeggen dat eh, God een beetje in slaap is gevallen. Wat een waarheid over kan mensen. Heeft u aandelen? Ik hoop het niet. Ik hoop dat u een aandeel heeft in uh, blije muziek. Blije verzoekjes, want dat mag altijd nog bij Charles. via Facebook, Messenger. Je moet er wel lid van mijn Facebookpagina worden of zijn. Dan kan je een verzoekje in, indienen. Liefhebbers van Country. stripe was white, it was 18 feet, and about a stern light. Second hand from a dealer in Atlanta, I rode up with Daddy when he went there to get her. put on a shine, put on a motor, built out of love, made for the water. Ran her for years till her transom got rotten. The piece of my childhood that'll never be forgotten. It was just an old plywood boat The 75 Johnson with electric choke A young boy, two hands on the wheel I can't replace the way it made me feel And I would turn her sharp I'd Make it whine. he'd say You can't beat the way an old boat rides Just a little lake across the Alabama ton short bed Ford my uncle bought new in 64. Daddy got it right cause the engine was smoking. Couple of burnt valves and he had it going. He'd let me drive her, we'd haul off a load down a dirt strip where we'd dump trash off a thick tin road. I'd sit up in the seat and stretch my feet out to the pedals, smiling like a hero that just received his medal. It was just an old hand-me-down Ford with three-speed on the column and a dent in the door. A young boy, two hands on the wheel. I can't replace the way it made me feel, and I would press that clutch and I'd keep it right. and He'd say, "A little slower, son, you're doing just fine." Just a dirt road with trash on each side, but I was Mario Andretti when Daddy let me three daughters of mine I let them drive my old Jeep across the pasture at our home. Maybe one day they'll reach back in their file and pull out that old memory and smile and say, It's just an old worn out Jeep, rusty old floorboards, hot on my feet. 75 Johnson electric choke. Ja, het eh, donkerbruine stemgeluid van Alan Jackson. Met een eh, wat meer up-tempo nummer. Want ik kan me zo voorstellen als je, op de bank eh, ligt... of, of je hangt op je, op je speciale luie stoel met je ogen dicht en je hoort alleen maar hele rustige muziek. Dan heb je misschien wel de neiging om... ja, daarbij weg te dromen, in slaap te vallen. is niet de bedoeling, want je moet lekker naar me blijven luisteren hoor. En als je er niet meer uitkomt, nou wat doen we dan?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 Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight Some people say that love's a game, a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday. Put your head on my shoulder. Whisper in my ear, baby.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 en alle verhalen over de Tweede Wereldoorlog weer voorbij komen. Ja, zo gaat dat. Eh, wat was ik nou van plan ook weer? Oh ja, als je nou heel stil bent samen met mij, heel stil... dan hoor je de sound of silence.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 that Ja, een uniek duo eh, is dat toch, Simon en Garfunkel. Ik weet niet of ze nog eens samen optreden. Ik weet dat dus wel dat Art Garfunkel af en toe nog optreedt. Die heb ik eh, recent nog in de Philharmonie in Haarlem gezien. Eh, een oude man geworden. Maar nog altijd de stem als een engeltje. Eh, en eh, wat ik ook een heel mooi eh, nummer vind, luisteraars... is telkens weer van Wilco Bekti. Maar dit keer wordt het gezongen samen met Willeke... want Karin Bloemen neemt daar een belangrijke hoofdrol in. Ik heb ooit de schrijver ontmoet, Ruud Bos. helaas overleden. Verschrikkelijk aardige man. En eh, die heeft dit nummer geschreven. En, en, eh, daar mag hij heel trots op zijn. Dan mag de familie eh, aan wie hij de royalties heeft nagelaten... die mogen daar ook heel erg trots op zijn. Een bijzondere uitvoering van telkens weer... Karin Bloemen samen met Wilke Alberti. wordt beloofd. Telkens weer wordt al het blauw weer grauw. Sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Maar telkens weer denk ik zijn van die nummers die kun je ook telkens weer draaien. Want het verveelt niet. Het is prachtig repertoire. Schrijver Ruud Bos en dit keer zangeres Karin Bloemen samen met Wilke Alberti. We gaan eh, verder genieten luisteraars en dat doen we met een eh, nummer van de Beach Boys, God Only Knows.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 God only knows how I feel about you. Glenn Gamble. Ja, mooie uitvoering. Van zijn album uh, Glenn Gamble... Glenn Gamble, ik moet het wel goed uitspreken. The Greatest Hits. Nou, die is ook zo mooi. Visions of You. Visions of You. Eh, pas zijn 60-jarig eh, jubileumconcert gegeven met een groot live orkest. Dit is eh, Neil Diamond, A Beautiful Noise. What a Beautiful Noise. Dat was eh, natuurlijk niemand minder dan Neil Diamond. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Eh, de tijd is onverbiddelijk. Eh, ik moet zo onderbreken voor ja, het nieuws. En nou, niet reclame. En er komt, zo laat op de avond komt er geen reclame voorbij. Dus dat, dat scheelt dan alweer. wat gaan we draaien? Wat zullen we draaien? Ehm, ja, dat is eventjes... Eh, nou, ik pak nog een keer een nummer van Cliff Richard, Want ik ben daar helemaal... Eh, nou, ik wil niet zeggen eh, bezeten van. Maar ik vind hem wel erg goed. En hij, hij zingt nog steeds. has to fall But it's all in the game All in the wonderful game That we know as love You have words him And your future's looking dim But these things your heart can rise above Once in a while he won't call mm, But it's all Soon he'll be there at your side with a sweet bouquet.